willen dat binnen vier jaar al hun nucleaire materiaal veilig wordt opgeslagen... zodat het uit handen blijft van terroristen. Dat staat in de slotverklaring van de conferentie in Washington. De landen willen ook meer gaan samenwerken bij het bestrijden van de illegale handel in kernmateriaal. Verder hebben de VS en Rusland afgesproken om tonnen plutonium voor kernwapens op te ruimen. Daarbij sluit Rusland zijn laatste plutoniumreactor in Siberië. Op de top heeft premier Balkenende een pleidooi gehouden voor een internationaal nucleair strafhof. Dat zou volgens hem in Den Haag moeten komen. De Tweede Kamer heeft tekst en uitleg gevraagd van Balkenende. De meeste fracties vragen zich af of een speciaal tribunaal voor nucleaire zaken wel nodig is. GroenLinks-leider Femke Halsema heeft de Torbekkenprijs gewonnen. Een onderscheiding voor politieke welsprekendheid. Volgens de jury toont Halsema aan dat in een tijd van hypes en vervlakking het mogelijk is om inhoudelijk te debatteren op een manier die voor het publiek goed te volgen is. Ook haar luisterend vermogen en scherpe timing werden geprezen. De Torbekkenprijs wordt eens in de twee of drie jaar uitgereikt aan een volksvertegenwoordiger. De jury beoordeelt de kandidaten op retoriek, presentatie en debatstijl. Eerdere winnaars waren onder andere Frits Bolkenstein en Hans van Mierlo. De KNVB wil de voetbalclubs voorstellen om bij alle risicowedstrijden geen uitpubliek meer toe te laten. Dat heeft KNVB-directeur Kessler bij Nova aangekondigd. Ajax en Feyenoord spraken vorig jaar al met de voetbalbond af om vijf jaar lang geen supporters mee te nemen naar Rotterdam of Amsterdam vanwege supportersrellen. Kessler wil dat nu breder trekken. Hij wil voor het begin van de competitie met de clubs, de politie en justitie een lijst opstellen van risicowedstrijden. Het weer, vannacht helder, het koelt af tot een graad of 2. Overdag zonnig met smiddag stapelwolken en een temperatuur tussen 11 graden op de Wadden en 16 landen in maart.